Sinds vrijdag is de gevechtspauze voorbij en wordt er weer zwaar gevochten in de Gazastrook. Hamas zegt dat er de afgelopen dag alleen al 700 doden zijn gevallen bij Israëlische bombardementen. Dat aantal is moeilijk te controleren. Wel is bekend dat de ziekenhuizen in Gaza overvol zijn. In de buurt van Antwerpen is gisteren een Nederlandse man... in een pizza-bezorgauto tegen meerdere auto's gebotst. Hij sloeg uiteindelijk over de kop en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Deze automobilist werd ook geraakt. Hoe reed er iemand van achter op ons op. Ja, we wisten niet wat er aan de hand was. Hè. Gewoon een gek. Die, eh, die, gewoon mensen ontrammen was. Want die mensen wisten ons te vertellen dat dan een stukje voor ons, voor sint iemand in de vangrail gereden was door die kerel. De man had voor zijn idiote rit gegeten in een hotel in Ettenleur zonder te betalen. Daarna stal hij een pizzabezorgauto die daar toevallig stond. De verdachte is een man van 30 uit het Brabantse Halsteren. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. De UEFA gaat onderzoek doen naar de seksgeluiden die op televisie te horen waren tijdens de loting voor het EK in Duitsland. Meerdere keren was er dit soort geluid te horen in de uitzending. Serbia. Serbia now is completing group C. There is some noise here that is, has now stopped. Volgens de BBC zit de YouTuber Daniel Jarvis erachter. Die haalde die streek ook al eens uit bij een Engelse bekerwedstrijd. Toen had hij een telefoon geplakt onder de stoel van de commentatoren van de BBC. De UEFA gaat nu dus onderzoek doen.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 you back in my life That's all I van Zandvoort, op 106.9 FM. Pieter zei niet aardig, zegt de zin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 Si no vale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 yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena. R.D. hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo, yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Uh, Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uh, yo estaba peleando y con ella me rogué.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 Zandvoort. on my lips I like the sound of your sweet gentle kiss The way that your fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance on your lap How you enjoy your two-hour bath you convinced me to dance in the rain know 在。 tot nu toen nam. Mijn lijden zou naar hier. Met jou, hoe van